Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Mugabe van afgezet als partijleider. Ze hebben Emerson Mnangagwa benoemd als zijn opvolger. Die werd twee weken geleden door Mugabe ontslagen als vicepresident. ZANU-PF heeft ook Mugabe's vrouw Grace uit de partij gezet. Zij leidde de vrouwenafdeling. Grace Mugabe had haar man willen opvolgen. Mugabe zelf praat op dit moment opnieuw met de legertop over een vertrek als president. Vrijdag liepen eerste gesprekken daarover op niets uit. In de straten van de hoofdstad Harare is het rustig. Gisteren gingen nog tienduizenden mensen de straat op om het vertrek van de president te eisen. In de Turkse hoofdstad Ankara zijn voor onbepaalde tijd alle LHBT-evenementen en tentoonstellingen verboden. De gouverneur van de stad zegt dat veel inwoners zich storen aan uitingen van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Onder het verbod vallen ook theatervoorstellingen, filmvertoningen, exposities en paneldiscussies. Woensdag werd al een gay filmfestival in Ankara verboden... omdat werd gevreesd voor ongeregeldheden. Homoseksualiteit is in tegenstelling tot veel, in veel andere moslimlanden niet strafbaar in Turkije. Wel krijgen homo's er geregeld te maken met vijandigheid. Het plaatsen van de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht loopt vertraging op, omdat het waterpeil daarvoor te laag staat. Het ponton waarop de brug steunt moet precies op de goede hoogte liggen en dat is nog niet zo, meldt ProRail. De waterstand in het Amsterdam-Rijnkanaal moet worden verhoogd, dat duurt een paar uur. Daarom is de scheepvaart in het kanaal tot 8 uur vanavond gestremd. De nieuwe spoorbrug is 170 meter lang en weegt ruim 3000 ton. Het weer afwisselend buien en zon. Aan zee en op de Wadden staat eerst nog een harde wind. Het wordt een graad of 9. Morgen is het bewolkt met regen en dan wordt het een graad of 10. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. In de Randstad staat het aan 9 Alkmaar richting Amstelveen.